Ah, spannend, sorry. <laughs> Oké. Van de GroenLinks-leden heeft voor het principebesluit gestemd... om in 2026 samen op te gaan in een partij samen met de PvdA. 89,1 procent! Krijg je nu al knuffel? Wat een fantastische uitslag. En daar hebben we de PvdA nog niet eens gehad, mensen. Ja, die was ongeveer hetzelfde. 88% van de leden van die partij staat achter de fusie. Die komt er volgend jaar, oftewel na de verkiezingen dus. PvdA en GroenLinks doen nou wel weer, net als de vorige keer... met een gezamenlijke lijst mee met de Tweede Kamerverkiezingen. Het is onduidelijk of er mensen zijn die de crash van een passagiersvliegtuig in India hebben overleefd. De Boeing 787 met 242 mensen aan boord stortte vanochtend neer in een woonwijk. In eerste instantie werd gemeld dat niemand de ramp had overleefd. Maar inmiddels zeggen sommige autoriteiten dat er wel overlevenden zijn. Hoe dan ook zijn er meer dan 200 doden. Het vliegtuig van Air India was onderweg naar Londen. Er zaten vooral Indiërs en Britten aan boord. Je ziet op steeds meer plekken vlaggen met tassen eraan hangen. Veel eindexamenleerlingen kregen vandaag dat zenuwslopende telefoontje van hun mentor. Ah! Ik word gebeld. Hallo? Hoi Mila, met mevrouw Kik. Hallo, met Mila. Hoi, zit je er klaar voor? Ja. Ja, gefeliciteerd! Dank u Dank u wel! Gefeliciteerd! Dank u wel! totaal zijn er vandaag zo'n 180.000 van dat soort belletjes gepleegd. Voor sommige leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is vandaag om een hele andere reden spannend. Zij begonnen met het mondelinge deel van hun staatsexamens. Het weer volop zon bij 23 graden in Groningen, 29 in Zuid-Limburg. Vannacht blijft het warm en kan er ook een bui vallen. En morgen is de overtreffende trap van vandaag. Het is opnieuw zonnig en dan wordt het op sommige plekken 32 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang... met bijna 100 kilometer file alleen in de regio. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen 10 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud. A9 ook maar richting Diemen voor afrit AMC ook een kwartier vertraging.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 Cool and this is his party. I've seen it half a million times. You can play forward or rewind. You will always do what she decides, cause she's got the key to getting you started. All I'm to getting you started.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 Een Britse man die in het ziekenhuis ligt... heeft daar aan journalisten zijn boardingpass voor de vlucht laten zien. Het RIVM meldt dat er iemand is overleden aan de mazelen. Het gaat om een volwassen persoon die een ernstige afweerstoornis had... en daarom niet bestand was tegen de infectieziekte. En in de hele Gazastrook ligt het internet en het telefoonverkeer plat. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Door een Israëlische luchtaanval zou de laatste glasvezelverbinding opzettelijk beschadigd zijn. Het weer, zonnig en warm. Morgen eerst bewolking en aan het eind van de dag kans op onweer. Het wordt dan maximaal 32 graden. ZFM. ZFM. Dit is ZFM. ZFM. Kijk en luister live mee. Via zfm F M Streek je Lijf, Punt of you remain every time you leave me.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 Goedenavond.